Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zuid-Korea is de afgezette president Park gearresteerd. Ze wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Voor haar arrestatie werd Park negen uur lang ondervraagd. Omdat justitie bang is dat ze bewijsmateriaal wil verdoezelen... werd er een arrestatiebevel uitgevaardigd. Park zou bedrijven hebben overgehaald om grote sommen geld over te maken... aan stichtingen van een vriendin van haar. Voor de Turkse ambassade in Brussel zijn aanhangers en tegenstanders van president Erdogan met elkaar op de vuist gegaan. Drie mensen zijn gewond geraakt. Volgens Belgische media zijn ze neergestoken. De gevechten braken uit toen Turken in de buurt van de ambassade pro-Erdogan affiches ophingen. In Exlo in Drenthe is vanmiddag een lichaam gevonden tussen de resten van een woonboerderij die afgelopen nacht afbrandde. Vermoedelijk is het de bewoner. Hij was sinds vannacht vermist. Zijn vrouw was tijdens de brand niet thuis. De politie onderzoekt of het vuur in Exlo is aangestoken. Het Dagblad van het Noorden schreef eerder dat onbekenden probeerden het stel weg te pesten uit het dorp. Schildklierpatiënten kunnen binnenkort weer het medicijn Tirax Duotap krijgen bij de apotheek. Toen de productie vorig jaar van Nederland naar Duitsland werd verplaatst... voldeed het medicijn niet meer aan de eisen en verdween het van de markt. Dat veroorzaakte veel onrust onder de 350.000 gebruikers. Maar nu is Tirax Duotap weer goedgekeurd. Binnen enkele weken is het weer verkrijgbaar. Jos van Rij is volgend jaar weer verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond. De oud-VVD'er is lijstduwer van de door hem opgerichte Liberale Volkspartij Roermond. Van Rij werd vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf wegens corruptie, maar hij weigerde op te stappen als raadslid. Het hoger beroep in zijn zaak loopt nog. Het weer, het wordt een zachte nacht met minima rond 10 graden. Morgen opnieuw een warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Eerst schijnt de zon geregeld. S'avonds kan er een regen- of onweersbui vallen. Zaterdag veel bewolking met enkele buien bij gemiddeld 16 graden. Zondag schijnt de zon weer vaker. Dit was het. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1222. En ja, we gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Geen nieuwe, nieuw album in dit uur, maar wel Jim Ottaway. En Jim Ottaway, die, eh, nou, die, eh, die, neemt de aftrap, zullen we maar zeggen. En hij gaat zichzelf eh, even aan jullie voorstellen. Hi, my name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio.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 listen, heart, when I'm afraid. Heal my punctured heart when I. am 却。 me know I'm not alone in that dark and empty place. so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.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 Dutch keyboardist and New Age composer. The song you're hearing is called Lady's Grace from my latest album Equilibrium. If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl. Enjoy listening to Peaceful Radio.